Zes uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij een autoongeluk in Stadskanaal zijn gisteravond laat twee doden gevallen. Ze zaten met twee anderen in een auto die van de weg raakte en tegen een boom reed. De twee anderen raakten zwaar gewond. Bij de hulpverlening in Stadskanaal werden twee traumahelikopters ingezet. De WOZ-waarde van woningen is voor het vierde jaar op rij gestegen naar een nieuw record. De gemiddelde woningwaarde was op 1 januari 248.000 euro, bijna 8% meer dan een jaar eerder. Die stijging was ook groter dan in voorgaande jaren. De WOZ-waarde is de gemeentelijke taxatie die wordt gebruikt voor verschillende belastingen. In Bloemendaal zijn de huizen het meest waard... met een gemiddelde WOZ-waarde van 695.000 euro. In Delfzijl is de waarde met gemiddeld 127.000 het laagst. Het aantal vermisten op de Bahama's is naar beneden bijgesteld. Volgens de autoriteiten worden na de orkaan Dorian nog 1300 mensen vermist. Eerder werd uitgegaan van 2500 mensen. Veel vermisten blijken in een noodopvang te zitten. Het dodental staat nu op 50, maar de autoriteiten vrezen dat dat aantal nog flink zal oplopen. Een Nijmeegse hoogleraar heeft een Ig Nobelprijs gewonnen... voor zijn studie naar smerige bankbiljetten. De Ig Nobelprijs is bedoeld voor onderzoek dat je eerst laat lachen... en daarna laat nadenken. Andreas Vos van de Radboud Universiteit stelde vast... dat Roemeense bankbiljetten zowat alle bacteriën het langst vasthouden. Biljetten uit Kroatië en India zijn het schoonst. Op dollars zit vaak de ziekenhuisbacterie MRSA en op eurobiljetten de darmbacterie E. coli. Het onderzoek won in de categorie economie. De Ig Nobelprijzen werden vannacht uitgereikt op de Amerikaanse Harvard Universiteit.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 In the last slow hours of morning, experience is cheap. I should listen to the warning. But the cradle is soft and warm. temptation Knowing full well the earth will rebel Into your wide open arms No way to break this spell Break this spell That's you.